Nu een centrumrechtse coalitie met de PVV niet meer mogelijk is, lijken de enige twee mogelijkheden een brede coalitie tussen VVD, PVDA en CDA en een Paars Plus kabinet. Het Zweedse parlement heeft het verbod op de bouw van nieuwe kernreactoren ingetrokken. De wet die het verbod uit 1980 opheft werd aangenomen met 174 tegen 172 stemmen. De centrumrechtse regering wil vanaf 1 januari de 10 Zweedse kernreactoren vervangen. Die zijn tussen de 24 en 38 jaar oud. De nieuwe moeten op de plaats van de oude komen. En of dat echt gaat gebeuren is ook nu nog de vraag. In september zijn er verkiezingen. De centrum linkse oppositie zegt dat de bouw van de nieuwe reactoren niet doorgaat als zij die wint. De man die woensdagavond dood in een uitgebrande flat in Dordrecht is gevonden, was de 60-jarige bewoner. De politie vermoedt dat de man zelfmoord heeft gepleegd. Toen een deurwaarder hem gisteren uit zijn huis wilde zetten vanwege huurachterstand, was er een explosie gevolgd door brand. 18 mensen raakten gewond. De zoon van de bewoner zit vast op verdenking van betrokkenheid bij de explosie. De directeur en de bedrijfsleider van een slachterij in het Limburgse Melderslo zijn veroordeeld tot 100 dagen cel en een werkstraf omdat ze afgekeurd vlees hebben verkocht. Ze lieten varkens slachten die voor destructie bedoeld waren en boden het vlees gewoon voor consumptie aan.